Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het RIVM-rapport over Tata Steel van vandaag bevestigt wat de inwoners van het dorp Wijk aan Zee onder de rook van die fabriek al wisten. Hier wonen kan de gezondheid ernstig schaden. In het rapport staat dat mensen die daar wonen gemiddeld 2,5 maand korter leven. En er wordt verschillend op gereageerd. Nou, ik wil liever 2,5 eh, maand langer leven. Stoppen met die fabriek. Nou, het is wel een bedrijf wat, wat de regio ook gewoon nodig heeft, vind ik. Het hoeft voor mij niet weg. De mensen die leven hiervan van uh, eh, Stil, dat is waar. En toch zegt u, ja, het is dubbel. Ik begrijp het. De staatssecretaris die erover gaat vindt het onacceptabel en eist nu verbetering. Maar zegt ook dat de fabriek niet gelijk dicht kan. Ongehoord Nederland sleept de NPO voor de rechter. De omroep vindt het oneerlijk dat ze ieder kwartaal een rapport moeten inleveren... waarin ze verbeteringen moeten laten zien. De NPO wil dat omdat Ongehoord Nederland onjuiste informatie bleef verspreiden. Het is weer mis bij de omstreden hondenfokker in Eersel in Brabant. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft er weer acht honden weggehaald en hij mag hier ook geen hondenfokkerij houden. Maar dit blijkt een hardleerse fokker te zijn. En het kost gewoon even tijd om dit ook goed, eh, goed aan te pakken. Ja, de hondenfokker liet de honden zelf vrij en de medewerkers van de NVVA en moesten er toen achteraan rennen. Eerder dit jaar werden er bijna 700 dieren in beslag genomen en kreeg de man een dwangsom in verschillende boetes. Ome Duo strooide weer met centen vandaag, oftewel de basisbeurs is terug. En dat is wel even geleden, acht jaar om precies te zijn. Maar waar gebruiken die studenten de poen eigenlijk voor? Oh, de eerste studiefinanciering eh, is binnen dan, denk ik. Dat is lekker. <laughs> Ah, ik denk eh, voor een groot deel mijn huur natuurlijk. Ja, boodschappen. Gewoon eh, waar je normaal voor moest lenen. Dat krijg je nu een eh, gedeelte. Nee. Terrasje zometeen. Terrasje zometeen. Ja, we gaan op het terras, ja. <laughs> Ja, proost. Zo'n half miljoen studenten zijn vandaag blij gemaakt met de studie. Dan nog het weer. Vanavond veel regen, op sommige plekken ook met onweer. Morgen een wisselvallig dagje met van alles wat en een graad of 18.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 baseline. from Amsterdam. Amsterdam. thick bands, I make men spend my dough, on am mofo. That's how it is and that's how it goes. Act like you know when I creep real slow, giving love to the players that I know is real G. If you got love for them gangsters, let me hear you one time if you're down for shrine. If you got love for them hustlers, let me hear you say ho if you're making straight dough. If you got love for them gangsters, let me hear you one time if you're down for shrine. If you got love for them gangsters, let me hear you one time if you're down for shrine. If and it got no cure for the sickness. I get paid for the way that I kick this like a G-star, an OG-star. A real player ain't easy, and I live my life straight crazy. Don't need no punk fools paying me, and broke groupies and hoochies don't faze me. Let's take a trip, just sit back and light a spliff with this, and don't slip on a funky dope track. Jump back, strapped with a fat booty sack in a seven eight black. Don't clean, gangsta lean, I got green, but I serve dubs like it ain't no thing. I hang with OG players, don't set tricks for you might get what we call a rat pack. I don't slack when it come to street. I kick real G funk to a gangster beat. It's so sweet when you got money to spend spin. I got a proper big tilt and a fly big fence. I make ends, spend my dough, on am mofo. That's how it is and that's how it goes. Act like you know when I drink real slow, giving love to the players that I know is real G. If you got love for them gangsters, let me hear you one time if you're down for the crime. If you got love for them gangsters, let me hear you one time if you're down for the crime. If you got love for them gangsters, let me hear you one time if you're down for the crime. If you got love for them gangsters, let me hear you one time if you're down for the crime.